Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse ambassadeur in Moskou moet naar het Kremlin komen voor een pittig gesprek. Rusland is boos over de onderzoeken naar de MH17-ramp... het vliegtuig dat in 2014 werd neergeschoten... Minister Kaag is niet zo onder de indruk van de Russische boosheid. Je kunt op het matje geroepen worden, maar wij weten waar we voor staan. En die houding is één van standvastigheid. Dat doen we internationaal met onze internationale partners. En dat doen we ook omdat wij staan voor internationale gerechtigheid. Een internationaal onderzoeksteam zei vorige week dat president Poetin waarschijnlijk persoonlijk toestemming gaf om bepaalde raketten naar Oost-Oekraïne te sturen. Volgens het onderzoeksteam is de MH17 met zo'n boekenraket neergehaald. Het Openbaar Ministerie wil dat Said R. levenslang de cel ingaat. Hij was waarschijnlijk de rechterhand van Ridouan Taghi en heeft geholpen met het organiseren van allerlei moorden. Volgens het OM ging het er zo gewelddadig aan toe dat alleen een levenslange straf gepast is. Sinds we zijn begonnen met meten heeft er nog nooit zo weinig zeeijs rond Antarctica gelegen als nu. Een groot deel van de zee rond de Zuidpool is ijsvrij, terwijl de zomer daar nog niet eens voorbij is. Volgens onderzoekers is het, de vraag om, is het te vroeg om te zeggen of dit slecht nieuws is, want het smelten kan allerlei verschillende oorzaken hebben. En Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht en in Limburg zitten... kunnen misschien best schrikken van het carnaval dat losbarst. Om ze een beetje voor te bereiden geeft een hulporganisatie voor Oekraïners in Limburg les over carnaval met allerlei tips. Kleedje warm. Waar gebeurt wat? Eh, wat kost het? Is het ook gratis? Mag ik op straat mijn eigen drank meenemen in een karretje? Dat soort praktische zaken. Deze Oekraïense vrouw was wel nieuwsgierig. I uh, hear a story about Carnaval and I want to look how it make in Netherlands. When you celebrate you forget something uh, bad. What we read in our news. Een fijne afleiding dus van alle narigheid krijg je nog het weer. Bewolkt en een graad of 12. Straks klaart het op. Morgen ook bewolkt en regenachtig en een graadje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan weinig files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen 5 minuten vertraging. A7 Zaanstad richting Horen voor afrit Avenhoorn 5 minuten oponthoud.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 I know exactly, cause it happens with all the guys. I'm So you, so what you gonna do? Come on and touch me. I Promise you, you won't even have an attitude. I let you sit right next to me.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 Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om illegaal vervoerde migranten. Een man van 51 uit Hellevoetsluis is veroordeeld tot twee jaar cel... voor het inrijden op een terras in Renesse. Dat gebeurde vorig jaar augustus na een ruzie. Twee mensen raakten licht gewond. Ouders van kinderen met een beperking krijgen automatisch dubbele kinderbijslag. Het kabinet gaat de wet zo aanpassen dat dubbele bijslag niet eerst hoeft te worden aangevraagd. 10% van de ouders die recht hebben op de regeling maakt er nu geen gebruik van.